Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is vandaag officieel de eerste tropische dag in Nederland. In de beeld is de temperatuur opgelopen tot boven de 30 graden. In Maastricht zijn vanochtend enkele deelnemers van een hardloopevenement onwel geworden door de hitte. Het was bekend dat het al vroeg warm zou worden. Daarom waren de aanvangstijden van het evenement vervroegd. Het beste ingrediënt is dan ook tegen de hitte. Gaat redelijk. Onrustig aan, veel drinken en uh, je eigen niet te druk maken. Een zonnebril is heel belangrijk en zonnebrand. FC Emmen neemt het in de halve finale van de play-offs voor promotie-degradatie op tegen Almere City. De nummer 16 uit de Eredivisie moet een 2-0 achterstand goedmaken voor een langer verblijf op het hoogste niveau. De wedstrijd in Emmen begint over een uurtje. Er wordt steeds meer bekend over hoe de vermiste Colombiaanse kinderen... die gisteren werden gevonden, 40 dagen in de jungle hebben overleefd. Ze wisten al die tijd te overleven door cassavemeel en vruchten te eten. Desondanks zijn de kinderen wel vermagerd en uitgedroogd. En FC Twente gaat naar de voorronde van de Conference League. De ploeg won zojuist met 1-0 van Sparta Rotterdam. Het enige doelpunt kwam van rechtsback Joshua Brenet... maar de opbouw er naartoe was nogal rommelig. Vriends houdt Oegalde vast. Flap zet door. Flap krijgt erbij bij Oegalde. Die legt klaar. Tjerni Oegalde. Oegalde niet klaarleggen. Oh, ja, dat kan ook zo. Brenet. En dat is het doelpunt. Ja, want de bal kwam eigenlijk per ongeluk voor zijn voeten... en toen hij de trekker overhaalde werd de bal ook nog eens van richting veranderd. Zal de Twente-spelers en supporters waarschijnlijk een worst wezen. Zij gaan Europa in. Dan nog het weer, hartstikke warm, maar het koelt af. Vanavond wordt het tussen de 14 en 18 graden.